Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Japan heeft voor het eerst erkend dat iemand mogelijk ziek is geworden... door de vrijgekomen straling bij Fukushima. Bij een medewerker van de kerncentrale is leukemie vastgesteld. Na de ramp heeft de regering gezegd dat de gezondheidsgevolgen van de straling minimaal zouden zijn. De medewerkers werkten in ploegendiensten... zodat ze niet te lang blootgesteld zouden worden aan de straling. Nu blijkt dat de ramp toch mogelijk een geval van kanker heeft veroorzaakt... zodat het bedrag aan compensaties mogelijk stijgen. In Heer is bij het onderzoek naar een babylijkje het lichaam van een tweede dode baby gevonden. De politie doorzocht de woning waar bijna twee weken geleden het stoffelijk overschot van een baby in een schuur was gevonden. De vondst van de tweede baby is nu pas bekendgemaakt omdat de politie eerst DNA-onderzoek wilde laten doen. Onderzocht werd of de baby's van de bewoonster waren of van de vrouw die spullen in de woning had opgeslagen. Uit het DNA-onderzoek is gebleken dat geen van beide de moeder van de baby's is. De twee hoofdverdachten in het jihadproces worden niet langer beschuldigd van het ronselen voor de strijd in Syrië. Sommige Haagse families hadden de verdachten daarvan beschuldigd, maar in de rechtszaal bleven weinig over van hun verklaringen, omdat de families het van horen zeggen hadden. De twee hoofdverdachten worden met zeven anderen beschuldigd van opruiing en het vormen van een terroristische organisatie die de gewelddadige jihad verheerlijkt. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam horen de negen verdachten vandaag welke straf het OM tegen ze eist. Het weer bewolkt en verspreidt wat regen, maar hier en daar ook af en toe zon. Het is zo'n 12 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist met minima tussen de 5 en 9 graden.